Alhoewel, echt, echt een mainstream hits werden het nooit kwam nooit verder dan de tipperaden in Nederland in ieder geval. Maar hij had wel airplay, dat wel. Eddie Money, baby, hold on. Hij eh, was uh, ongeneeslijk ziek en hij eh, leed aan slokdarmkanker. Overleden op 70 jaar, 70-jarige leeftijd. Was getrouwd en vader van vier kinderen. Gelukkig is er ook mooi nieuws, want zij komen met een nieuw album voor het eerst in 13 jaar. En dan heb ik het over The Who. De wie? de Who. Voor het eerst in 13 jaar. En de eerste single, die hebben de mannen al online gezet. Het is Ball and Chain. Doe, ze komen met hun eerste nieuwe album in uh, eh, 13 jaar, genaamd Hoe. Zo gaat het heten. De eerste single, dat is eh, deze Ball and Chain. Ik zou hier natuurlijk uh, hierna die klassieke Ball and Chain kunnen draaien van Big Brother Holding Company met Janet Joplin. Origineel van Big Mama Thornton, maar daar heb ik de tijd niet voor. We hebben te weinig cent Heb ik sowieso elke week, maar goed. Laatste studioalbum van uh, de Who dat kwam allemaal weer uit 2006. Waarna ze ook nog een aantal keer in Nederland hebben gespeeld. Helaas is het nog niet bekend of ze met hun nieuwe album naar Nederland komen. Maar wel is er bekend gemaakt eh, dat de man in 2020 in het Verenigd Koninkrijk op tournee gaan. En hier kunnen we veel van verwachten. Want volgens zanger Roger Daltrey is het namelijk het beste album sinds Quadrofina. Of uh, eh, ja is het, uit 1973 ik, ik heb, ik heb zo'n gevoel van niet, maar dit is best een aardig, eh, aardig zin al. Ehm, Ball and Chain van eh, The Who. Ja, ik moet echt weer eh, toch allemaal weer dingen gaan skippen die ik, die ik toch niet ga halen. Dus ja, ik ga maar, ik, start gewoon de volgende in, want ja, ik kom mijn tijd tekort. Dus we gewoon wat plaatjes draaien nog. Judy Blank, Oh Honey, nieuwe zin about me. I ain't running behind, just taking my time. For now, I'm flying free. I won't get married, married. You ain't aware, no how I'm in my 20s, 20s, and I'm not gonna settle down. If you wanna live in the house he bought, well, I don't care a bit. Make sure he buys you what you need to cook his dinner with. Go make Blank uit Nederland. Die maakt goede liedjes en ze blijft goede liedjes maken. Oh honey, dat is eh, de nieuwe single voor De Hoe Ball and Chain. Ja, afgelopen weken stonden zij in eh, de Ziggo Dome. Het was, eh, niet een, eh, het was niet een show om nooit te vergeten, heb ik gelezen. Maar, ehm, hè, want de, de allergrootste verrassingen... die hebben ze bij allerlei tours... hebben ze die al uit hun laadjes gehaald. Ehm, maar het was nog steeds een mooi concert. met ehm, dat geloof ik meteen, want ja, hey, het is Muse. ik heb hier een nummer klaarstaan van 20 jaar terug... van een, een van hun eerste albums waar je die ook nog nooit meer hoort. Newborn. Um, kijk, ik... Kijk. Oh, nee, nee, nee. Dan krijgen we dit. Nee, dat moeten we niet hebben. Uh, Koning Toto. Nee, Toto, dat doen we niet eh, vanavond. Eh, nee, Muse. Muse willen we. Ehm, en ja, dit liedje, dit hoor je nooit van ze. En ik, ja, ik was even aan het kijken of ik... Ik had hier alleen de albumversie, maar ik heb nou dus online... Ehm, vandaar die stukje van de commercial... heb ik de radio-edit gevonden... En dat is deze. Dit vind ik een van de allerbeste. Een van de allerbeste Muse. Dit is Newborn. ze nog echt, ro echt rocken. Newborn, 20 jaar terug, Muse. Heerlijk. Afgelopen donderdagavond in het Ziggo Dome. Ja, mensen denken altijd dat het, eh, leven van een DJ dat heel makkelijk is. Maar dat is alles behalve waar. Ehm, want ja, ik kan je, kan je dat vertellen. Ik kan je dat heel goed verklaren. Want ehm, ik wil bijvoorbeeld de, nog iets van de Strokes draaien. Omdat die eh, met een nieuwe album bezig zijn. Maar ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Daar heb ik er tijd mee voor. Want ik heb ook allerlei nieuwe dingen die ik wil laten horen. Ook Bon Iver. Die komt volgend jaar in 2020 dan naar de Ziggo Dome. had ik ook iets van willen draaien. Wat hè, onbekendere. Gaat ook niet door. Ehm, maar dan snel maar door met eh, de nieuwe muziek. En eh, dit is ehm, een, eh, een ja, nou, bandje genaamd Feet. En even kijken, die hebben een aantal, ja, die zijn sinds een paar jaar zijn ze bezig en brengen ze ook muziek uit. dit, dit jaar kwamen al de singles Ad Blue en Outer Rim uit. Deze, die is volgens mij van, ehm, oh, van nog maar echt maar een paar dagen geleden, die is echt nog maar net uit. En ja, ik ga hem dan meteen, eh, meteen draaien, want ja, het is uh, de Hella Mega editie. Alleen maar gitaren in deze editie van de Freaknacht. Twee uur lang in de breedste zin van het, woord, van het woord. Fiet en Paddy Teaving, zo heet het. Yeah, you. Zeg het dus. What's the attraction? Get out more than you put in. How's it start? How's it begin with a fix? To redeem a boring day. I'm returning customer. And this time I'm not gonna pay what you won't. want. Suspect the thing. Cause I'm a clean cut, haircut. And this knee wears pretty thin, not expected to fall. Cause I'm carried all the way. faces. The light in your might just get away with it. heb ik van deze gast heet Paddy Viering. Zometeen heb ik nog een original voor je. En we doen natuurlijk ook weer even een rondje in de platenzaak. Maar nu eerst. Ja, dit is zo'n liedje. Eh, toen ik, ik hoorde dit een paar dagen terug, hoorde ik dit voor het eerst. En ik dacht, ik was meteen enthousiast. Eh, want eh, om een of andere reden zat er meteen een soort trigger in me. Dat het meteen dat het me pakte, dat het mijn aandacht had. Ehm, het heet Clues. ik weet eigenlijk helemaal niks van ze. Ja, het is een, een damesduo, maar weet ik eigenlijk helemaal niet van ze. Dus misschien dat ik dat nog snel eh, want het is live, hè, dat ik dat eh, nog snel even op kan zoeken, eh, wat info. Ehm, Clues, zo heten ze. ze. omschrijven het zelfs als alt-rock. meisjesduo dus. Lily en Grace. Uit Molly Mollymook komen ze. En ehm, volgens mij uit Sydney. Ehm, even kijken. En ja, dit is dan hun nieuwste wapenfeit. Hollywood. Clues, zo heten deze dames. En uh, Hollywood, dat is hun uh, nieuwste single. Um, ja, dus zal ik nog eentje doen? Ja, nog eentje doe ik daarna uh, de, de original. Ja, dat is leuk. Ja. I had to think about my oldest friends. Now I no longer hang with them. And I can't wait to be home again. I had a year that nearly sent me off the edge. I feel like a five, I can't pretend. I get my shit together this year, maybe I'll be a 10. Help myself a little better, cause it's getting tiring. And I can't wait for the summer. No, I'm gonna need a moment. I did it again, I did it again. No control over my emotions. One year on, and I still can't focus. I did it again, yeah, I did it, I did it again. So solo, but nobody wins when it ends. We'll be placing memories and frames, inviting people round to stay, and always owning up to things, to things. Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. If so, I've been so lucky so far, it's outrageous. I won't complain, give myself a little credit since I dealt with all the pain. Captain Superhero. I'm coming in, Bruce Wayne. Yeah, I did it again, I did it again. But this time I took control and turned my ship round. Sometimes you gotta cut a bitch out. I'm living again. strength to carry on. And though it's still hard work to find the words, I'm still gonna write this fucking song. Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. Ja, hoe spreek je dit uit? 10 slash 10 of 10 out of 10 denk ik dat, dat het is. Rex Orange County. En dan nu, ja. We zitten op het half uur, dus het is tijd voor een original. Ach, ja, zo leuk, zo leuk. En dus ja, niet iedereen weet dit. Dus misschien denk je wel, oh, nee, echt? Misschien dat je dat wel denkt eh, binnen nu een half minuut. Want ja, kijk, maar, kijk of je me herkent. Dit is een versie uit 2004. Eh, door Cindy Lauper gedaan. ik zal even een stukje spoelen. Ja, ken je dit? Weet ik niet, geen idee. Lijkt totaal niet op het origineel, maar... Ja, hier, dit. Stay. Yo, nou herken je hem zeker. Inderdaad, het gaat hier om eh, Jackson Brown. Die had natuurlijk eh, die, ehm, ja, die tweeluik. De loadout, dat poëziestuk, dat was helemaal door hemzelf geschreven. Maar mm, ja, deel 2 van het tweeluik, Stay, Oh, dat was een koffertje hoor. Uit 1978. Maar er zijn nog een aantal eh, versies eerder gemaakt. Onder andere door de Hollies Die hebben ook een versie eh, gemaakt. 1964. A little bit longer. Nog een jaartje eerder, in 1963, ook Frankie Valli en de Four Seasons die zich eh, eraan gewaagd hebben. Maar voor het origineel moeten we nog drie jaar terug in de tijd. En dan zijn we in het jaar 1960. Origineel van Steeves is van Maurice Williams en de Zodiacs. Dus nog maar 20 jaar, Nederlandse band, die uh, nou, uit Amsterdam. Tegenwoordig eigenlijk meer te vinden in het buitenland en in het binnenland. Maar ze staan volgende week, of aankomende week, komende vrijdag is dat, staan ze in 013 Tilburg. Dus voor, eigenlijk voor anderhalf tientje, dan kun je daar al bij zijn. In mei brachten ze hun debuutalbum uit, Boot. Maar dit is echt alweer helemaal nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Dus niet een album trek je dat opnieuw snel is geworden of zo. Nee, echt helemaal nieuw. Pip Blom en Freckless. Goeie band is dat zeg. I spy band. Het is tijd voor Sinderella's raars. I spy Cinderella, Cinderella at the ball. I spy Henry Hall, Henry Hall in his hand. We zitten desnoods in de friknacht, hè? Mickey eh? Mouse, Mickey Mouse in his cradle. I spy Betty Grable, Betty Grable is a star. S-T-A-R, S-T-A-R. It's Underworld. and S T A R S-T-A-R, star. S-T-A-R, S-T-A-R, S-T-A-R. voor het uh, meest eh, rare liedje van de week. Ik ga toch weer naar deze band. Zeker niet de eerste keer. Maar ja, wat moet je ook met zo'n bandnaam, hè? Underworld en STAR, Star. Ik ga naar uh, Girl in Red, die heeft een nieuwe EP, deze dame. Ehm, die had al eerder een EP e genaamd Chapter 1. Nou, je raadt het nooit. Deze heet Chapter 2. Vijf liedjes staan erop. En alle vijf werden ze ook uh, eerst, eerder al als single uitgebracht. Waarvan eh, dit gewoon eh, de nieuwe is. Bad ID. about in die gitaargeluid. Eh, Girl in Red bad idea. Ja, dan krijg je geen eh, verblijfsvergunning met een bad idea. Eh, heel flauw grapje, Maarten. Niet doen. Ehm, we, gaan, ja, we gaan meteen door, want dan heb ik een tijd te verliezen. Een beetje, ja, we gaan naar Brand Cup. Brand Cup. Eh, hij, komt uit het plaatje Ellaville. Dat is, ligt in de Amerikaanse staat Georgia. Komt een beetje uit de country kant. Ehm, geïnspireerd door, nou noem het op, Bob Dylan, de band, Graham Parsons, Alan Jackson, de Hank Williams, Rolling Stones, Tom Petty, Delman McClinton, Glenn Clark, Nirvana, Roger Miller... Eh, heel die stal. Ehm, hij heeft nou een nieuwe single met eh, Jade Bird. En Jade Bird die had eh, eerder dit jaar ook al een heel fijn debuutalbum. Dat was nou gewoon self-titled. Die twee hebben een nieuwe single die heet Feet of the Ground. Nou, dat is wel een leuk spelletje voor op dit tijdstip. Clint Cobb en Jay Bird, Feet of the Ground. Ja, het is weekend. Eigenlijk heb je gewoon zin in een feestje, hè? Zeker naar, eh, naar zo'n eh, mooi liedje. Ehm, eh, ja, dus, dus dan kun je eigenlijk maar één band nu draaien. En dat is de Dropkick Murphys. Als ze ergens goed in zijn, dan is het wel een feestje bouwen. Of dat nou in een concertzaal is, of een festivalweide. Of ja, gewoon dit. Gewoon op de achtergrond in een stampvol café, weet je wel. Ehm, als, als deze Amerikaanse band begint te spelen, hè, danst, springt, dan zit iedereen, iedereen zit mee. Uit volle borst. Altijd. Op 1, februari dan komen ze naar de Ziggo en ehm, nou, ze stonden vorig jaar al een stijf verkochte Avas Live. Twee keer zelfs. Ook in een eh, volle alfa op Lowlands. En ze hebben eigenlijk een, een, unieke sound al jaren geleden hebben ze gecreëerd. Door Ierse folk te mixen met hard punk. En zoals je hoort deden ze dat ook al in 2005. Want dit is misschien wel hun meest bekende plaat. Ik dacht van, leuk nieuws, we komen naar de Ziggo Dome. Ik ga iets van de Dropkick Murphys draaien. I'm shipping up to Boston. heerlijk dit. Dropkick Murphys en eh, I'm shipping up to Boston. Ja, en dan maar eens weer even kijken wat er nieuw is in de platenzaak. Nieuwe muziek van, eh, ja, nieuwe albums van Fisher Z... Eh, Sandy, Alex G, Emily Sandé, Metronami, Sam Vender. Ga ik zo meteen nog iets van draaien, hopelijk, als ik dat nog heb. Bellen en Sebastian, Alice Cooper, Lumineers. Eh, Google Dolls zelfs. Ehm, maar ook deze band. Ja, bestaan al ruim 30 jaar. Doen het gewoon nog steeds. Pixies. Dit is eh, de derde single van het album. Beneath the Diary, wat afgelopen vrijdag uitkwam. Dit is Sint Nazaire. steeds goed. Pixies, Sint-Nazaire. Een van de, de, nieuwe releases. Ja, Sam ik ga ik al niet meer eh, kunnen draaien. Maar dat is heel erg, want ik heb vorige week nog iets van gedraaid. Met een, een of andere promotie-dingetje, track. Uh, dus dat is op zich niet heel erg. Vorige week nog gedraaid. Maar dan ga ik er nog... Nou, dan ga ik nog wel die Bel en Sebastian nog halen nog. Ja, en... Iets hardere metaal. We staan ook al eh, een jaartje of 30. Korn en Can You Hear Me? Want ook zij hebben een nieuwe plaat. The Nothing, zo heet die. Dit is haar nieuwste singeltje van. Can You Hear Me? It walks with me. It takes its time. It sings its teeth in one at a time. It loves to feed. It past. It's always taunting, but somehow out of grasp. watching, so it's not. Can you hear me? Tot zover deze Vrieknacht. De Hella Mega editie, oftewel alleen maar gitaren. Nou, daar hebben we ons aardig aan gehouden, vrienden. Volgende week gewoon weer een reguliere uitzending zoals je het gewend bent van ons. Dit is ook nog eh, ja, van, uit de nieuwe releases, uit de nieuwe albums. Hele stapel is dat. Bell and Sebastian. This Letter. Tot volgende week. Now I know this letter is right out of the blue. All I ever wanted was to talk to you. In a cafe, in a moving rented car, heading to the nearest place that felt like far. Honey, kinda call you that in secret print. Words will never hurt you if the motive's clear all I want for you is joy and peaceful love. Who you get it from is not my main concern. It's like a fountain every time I think of you. Turning on the pros that would encircle you. Though I messed it up, I figured that I might see you true and clearly in another life. As the rain falls slowly on the sliding roof, I'm inclined to tell you all about the truth. Years of wondering what you were thinking of have given in to endless days of being a sloth. I could have the energy to chase the day, I would end up chasing all the good away. Boundless youth is wasted on the fallen kid, down a tunnel of mistakes they always fled. Who is there to pick up all the bloody mess? Who is there to mop their heads with tenderness? No one human, nobody is good enough to envelope the human heart when life is rough. How can this be done? How can I make it through? Teenage dreams do never what they're meant to do. Knock a door and listen to the wisdom speak. Leave your knife, your razor, and your make believe. Though the world is fucked according to the news, doesn't get you out of what you have to do. Though the world is fucked and swinging to the right, doesn't get you out of what you have to do tonight.